Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep verwacht vandaag geen akkoord over de Griekse schuldencrisis. Voorafgaand aan het overleg met de 19 ministers van Financiën zei hij dat de jongste Griekse voorstellen zo laat zijn gearriveerd dat het onmogelijk is om vandaag de knoop door te hakken. Dijsselbloem temperde met zijn opmerking het aanvankelijke optimisme dat in Brussel te horen viel. Zo noemde de voorzitter van de Europese Commissie het pakket gisteren een goede basis voor verder overleg. Maar de Duitse, Ierse en Finse ministers zeiden voor het overleg eigenlijk niets nieuws te hebben gehoord uit Griekenland. Minister Kamp van Economische Zaken gaat de gaskraan verder dichtdraaien om de kans op aardbevingen in Groningen te verminderen. Dat meldt RTV Noord op basis van bronnen in Den Haag en Groningen. In plaats van ruim 39 miljard kuub gas zou er dit jaar maximaal 35 miljard kub uit de grond gehaald mogen worden. Het streven van Kamp is om de winning te beperken tot 33 miljard, maar hij zou wel de mogelijkheid willen hebben om bij een strenge winter 2 miljard extra uit de grond te halen. Beperking van de gasproductie is nodig omdat de bevingen in Groningen door gaswinning steeds zwaarder worden. Nederlanders die regelmatig fietsen leven een half jaar langer dan mensen die de fiets laten staan. Dat staat in een onderzoek van de Universiteit Utrecht. Fietsen voorkomt volgens de studie jaarlijks 11.000 sterfgevallen in Nederland. Dat is een bevestiging van het vermoeden dat fietsen gezond is, zeggen de onderzoekers. Nog nooit is aangetoond wat het werkelijke effect op de gezondheid is, nu wel. Nederlanders zitten gemiddeld 75 minuten per week op de fiets.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 一样。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 back to the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 in the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 explain what I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 on that track. Slowly you will move into the right.